Dat maakte de politiek leider van het CSU, Seehofer, vannacht in Berlijn bekend. Volgens hem is het coalitieakkoord nu zo goed als rond. Wie welke ministerspost gaat bezetten, moet wel nog worden besloten. Daarover spreken de leiders van de drie partijen vandaag verder. Bondskanselier Merkel hoopt haar nieuwe regering te presenteren voor 9 november. Dan komen veel internationale hoogwaardigheidsbekleders naar Duitsland... om te vieren dat het 20 jaar geleden is dat de Berlijnse muur viel. In de Stille Oceaan bij Guatemala heeft de kustwacht een geïmproviseerde duikboot met 10 ton cocaïne aan boord gevangen. De drugs hebben een straatwaarde van 133 miljoen euro. Vier Colombianen en een Mexicaan zijn aangehouden. Antidrugspatrouilles in de wateren bij Midden-Amerika hebben minstens twee andere duikboten aangetroffen. De onderzeeërs zijn gemaakt van staal en glasvezel en maken gebruik van geavanceerde navigatieapparatuur. Ze varen gedeeltelijk onder water. Guatemala is voor Mexicaanse drugskartels steeds belangrijker om cocaïne van Zuid naar Noord-Amerika te vervoeren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond tientallen voetbalsupporters van Ajax en het Kroatische Dynamo Zagreb uit het centrum gezet wegens ordeverstoringen. 34 fans zijn opgepakt, van wie er 16 vannacht in de cel moesten blijven wegens openlijke geweldpleging. De wedstrijd in de Europa League eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax.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 击。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 say down. The baddest thing around. Sicile. Het ritme van Zandvoort. skunk after skunk. Give me the bomb so I can blow off my song. MTV, the king of these madness musician, aka man. Terrorizing the division, citizen. Some harlot stones, the hell with Shannon. The cannon, We shoot it fat, low, form again. I'm nifty, the man's palm 350. I'm nimble, I'm making to my main be angry, I'll be back.